Dielke Teertstra met het NOS Journaal. Het topoverleg over de Griek of het iets heeft opgeleverd is niet bekendgemaakt. Premier Tsipras sprak ruim anderhalf uur met Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem, IMF-topvrouw Lagarde, president Draghi van de ECB en commissievoorzitter Jonker. Ze praten over maatregelen als bezuinigingen en btw-verhogingen, waarover nog altijd geen akkoord bereikt is. Komende ochtend wordt het overleg hervat, voorafgaand aan de vergadering van de Eurogroep. De verschillen tussen hoog- en laag opgeleiden in Nederland worden de komende jaren groter. Hun uurlonen komen verder uit elkaar te liggen en lager scholden zullen vaker werkloos zijn en in armoede leven. Dat staat in een gezamenlijk rapport van het Centraal Planbureau en het Sociaal en Cultureel Planbureau. De overheid kan wel maatregelen nemen om de verschillen te verkleinen, zeggen ze. Zo moeten lage scholden aantrekkelijker worden voor werkgevers. Jihad Sarnaev heeft spijt betuigd voor de bomaanslag op de marathon in Boston. Hij deed dat tijdens de zitting waarin zijn doodvonnis formeel werd bekrachtigd door de rechter. Sarnaev zei dat hij spijt heeft van de levens die hij heeft genomen en van het lijden dat hij heeft veroorzaakt. Hij had nog niet eerder publiekelijk zijn medeleven betuigd. President Obama heeft de Franse president Hollande verzekerd dat Amerika hem niet afluistert. Gisteren onthulde Wikileaks dat de VS tussen 2006 en 2012 drie Franse presidenten heeft afgeluisterd. Chirac, Sarkozy en Hollande. Het Witte Huis heeft de spionage niet toegegeven, maar in een telefoongesprek herhaalde Obama vandaag wel zijn belofte uit 2013 dat hij de Franse president niet zal afluisteren.